Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Er zijn vandaag meer dan 40.000 mensen geëvacueerd uit Oekraïnse oorlogsgebieden. Eigenlijk wilde Oekraïne minimaal 100.000 mensen veilig laten vertrekken uit Kiev, Mariupol en Kharkov, maar dat is niet gelukt. De situatie in het land wordt steeds slechter. Naast de aanhoudende bombardementen en beschietingen van de Russen gaat het binnenkort ook nog eens flink vriezen en sneeuwen. Dat heeft voor de inwoners die al haast niets meer hebben grote gevolgen, maar heeft ook invloed op het verloop van de oorlog, zegt deze hoogleraar. Voor de soldaten betekent het gewoon dat alle activiteiten veel meer energie kosten. De voertuigen, daar moet je oppassen dat gewoon de koelvloeistof, heel simpel, niet gaat bevriezen. Het zicht zal slecht zijn met eh, sneeuwstormen, dus eh, helikopters en gewapende helikopters en dergelijke kunnen moeilijker opstijgen. Eh, en soldaten, ja, die kunnen gewoon bevriezingsverschijnselen gaan krijgen als ze geen voldoende beschermde kleding hebben. Onderhandelingen over de oorlog zijn morgen in Turkije. De ministers van Buitenlandse Zaken van Oekraïne en Rusland spreken elkaar in Antalya. De eisen die de landen hebben zijn nog hetzelfde, dus er wordt weinig van de besprekingen verwacht. De Tweede Kamer wil dat intimidatie en bedreiging in debatten harder worden aangepakt. Kamervoorzitter Bergkamp wil niet meer dat politici elkaar beledigen met woorden als knettergek of idioot. Ze zegt dat ze niet van plan is gebruik te maken van een lijst met verboden woorden. Het zal steeds van de context afhangen. En slecht nieuws uit Japan dan nog, want daar is een steen opengebroken waar volgens de legende een kwaadaardige demon in woont. In die steen zou het getransformeerde lichaam zitten van een vrouw uit de Japanse mythologie die was bezeten door een boze geest, namelijk een vos met negen staarten. De steen ligt ergens in de natuur en het was een wandelaar opgevallen dat hij in tweeën was gespleten. Wetenschappers zeggen dat dat waarschijnlijk komt door de erosie. Het weer nog, een heldere avond. Het koelt vannacht af tot het vriespunt.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 Met hij met The Sea of Love. Smart App en like ons op Facebook. Check www.zfmzandvoort.nl voor alle informatie. beside you. Here 6.9 FM. waiting. Fred hij met The Sea of Love. James hoor je hier met The Sea of Love. tot 12. The Sea of Love. Sometimes I wonder by the look in your eyes. When I'm standing beside you, there's a fever too hard. luistert naar Fred Heij met The Sea of Love. She's like the wind through my tree.